Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In een huis op Bonaire zijn vijf verdachten aangehouden in verband met de overval... waarbij een Nederlandse agent werd gedood. Vorige week werd ook al een verdachte opgepakt. De man werd een paar dagen later weer vrijgelaten, maar hij blijft verdachte. De Nederlandse agent reageerde twee weken geleden op een melding van een inbraak. Hij werd neergeschoten na een achtervolging en overleed in het ziekenhuis. In het noorden van Japan zijn zeker elf mensen omgekomen als gevolg van een orkaan. In een bejaardenhuis dat onder water kwam te staan overleden negen mensen. En elders kwamen nog eens twee mensen om. De orkaan kwam gisteren aan land op het noordelijke eiland Hokkaido. Het is voor het eerst sinds 1951 dat dat deel van Japan door een orkaan wordt getroffen. Het internationale bankensysteem SWIFT is opnieuw gehackt, meldt persbureau Reuters. Sinds juni zouden hackers een aantal pogingen hebben gedaan om het systeem binnen te komen... en enkele aanvallen zouden zijn gelukt. Bij SWIFT zijn wereldwijd 11.000 banken aangesloten. Het systeem wordt gebruikt om informatie over transacties te versturen. Bij een hack eerder dit jaar verdween 81 miljoen dollar. Het is niet bekend hoeveel er dit keer is buitgemaakt. De brand in een verzorgingshuis in Zeeland heeft een derde slachtoffer geëist. Een vrouw van 101 is aan haar verwondingen bezweken, meldt Omroep Zeeland. De brand in het tehuis in Krabbendijken was afgelopen zondag. De oorzaak was kortsluiting in een stekkerdoos. Er is het afgelopen kwartaal meer werk gedaan via een uitzendbureau. Het aantal uitzenduren is volgens het CBS met bijna 3% gestegen ten opzichte van de eerste drie maanden. Het gaat zowel om kortlopende contracten als langere contracten, zoals payroll en detachering. De uitzendbranche doet het daarmee weer wat beter dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen daalde het aantal uitzenduren voor het eerst in drie jaar. Het weer vrij zonnig. Het wordt 22 graden op de Wadden, mogelijk 27 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking en in het zuidoosten mogelijk een bui. Er is ook zon en het wordt 22 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral nog vertraging bij Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bijvoorbeeld... tussen Schiphol en Knopend Nieuwemeer 7 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen de afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen 8 kilometer. De A10 de ring van Amsterdam voor Knopend Nieuwemeer 5. Ook op de A10 de andere kant op tussen Amsterdam-Sloterdijk...